Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers is begonnen aan zijn terugreis naar de aarde. De kleine Soyuz-capsule waarmee hij en twee anderen terugvliegen... werd iets voor zeven uur ontkoppeld van ruimtestation ISS. Als Kuipers terugvliegt door de dampkring is hij ruim een half jaar in de ruimte geweest. En daarmee is zijn missie de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. Aanvankelijk zou de Nederlander op 16 mei terugkeren op aarde. Maar dat werd uitgesteld omdat er problemen waren met de Russische raket die hem moest ophalen. Het is de bedoeling dat André Kuipers rond kwart over tien vanochtend landt in de steppen van Kazachstan. Het vertrek en de landing van Kuipers zijn live te zien op Nederland 1 en Journaal 24. Clarence Seedorf speelt de komende twee seizoenen voor de Braziliaanse club Botafogo. Volgens de voorzitter van de club uit Rio komt de 36-jarige middenvelder niet voor het geld, maar om te presteren. Vorige maand nam Seedorf na 10 jaar afscheid van AC Milan. Wat minister Roosentaal betreft is er geen plaats voor president Assad in een overgangsregering in Syrië. Dat zei Roosentaal na het topoverleg over Syrië in Genève gisteravond. Daar werden deelnemende landen het erover eens dat er een overgangsregering moet komen, maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. In België zijn gisteravond zeven gewonden gevallen na een ongeluk met een luchtballon. Dat gebeurde 30 kilometer van Maastricht in Houthalen. De luchtballon werd bij de landing door de wind gegrepen, waardoor drie mensen uit het mandje vielen. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop neer, daarbij raakten vier mensen gewond.